De meeste onderhandelaars willen een passage opnemen waarin staat dat de conferentie het rapport verwelkomt, maar dat gaat de VS, Rusland, Saoedi-Arabië en Kuwait te ver. Ze willen een zwakkere formulering. Omdat er geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt er tot frustratie van veel landen nu helemaal helemaal niets over het rapport in de tekst van de conferentie opgenomen. De Belgische premier Michel gaat verder met zijn kabinet zonder de NVA. Michel zal de NVA-bewindslieden vervangen, zei hij op een persconferentie. De premier reageerde daarmee op het dreigement van de Vlaams nationalisten... dat ze uit de coalitie zullen stappen als Michel morgen naar Marrakesh afreist... om daar dat pak te tekenen. Michel zei dat hij na Marrakesh zal kijken hoe hij met zijn kabinet verder gaat. Bij een dancefestival in Australië is een man van 19 overleden. Drie anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Alle slachtoffers hebben hoogstwaarschijnlijk een overdosis drugs genomen. Volgens de Australische politie overleed de man na een bezoek aan het festival in Sydney... waar ongeveer 18.000 bezoekers op afkwamen. President Trump heeft gezegd dat zijn chefstaf John Kelly... aan het einde van het jaar zijn functie neerlegt. Over de reden van het vertrek van Kelly liet hij zich niet uit. Kelly was de chefstaf op het Witte Huis sinds juli vorig jaar. De chefstaf is het hoofd van het personeel in het Witte Huis. Hij regelt de dagelijkse gang van zaken... en bepaalt wie er wel of niet toegang krijgt tot de president. Het weer, vooral langs de kust, kunnen nog enkele buien vallen. En daar staat ook een zuidwestenwind die hard tot stormachtig is. En de temperatuur ligt nu rond een graad of 9.